met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft met Europese leiders en de NAVO gesproken... voorafgaand aan zijn ontmoeting met president Trump. Het ging om een telefonisch gesprek waar ook demissionair premier Schoof aan deelnam. Zelensky gaf na afloop weinig prijs over de inhoud van de besprekingen. Hij is nu onderweg naar Florida. Zelensky hoopt dat de Amerikaanse president instemt met het conceptplan voor een einde aan de oorlog... Intussen gaan de gevechten onverminderd door. Ook vandaag viel Rusland Oekraïne aan op verschillende plekken. In Finland en Zweden zitten meer dan 200.000 mensen zonder stroom vanwege storm Johannes. Die trekt sinds vanochtend over de landen. In Finland kwamen meer dan 170.000 huishoudens zonder stroom te zitten. Ook werd vliegverkeer verstoord. In Zweden kwamen twee mensen om het leven door de storm. Daar zitten 40.000 huizen zonder stroom. In het noorden van Noorwegen was er vooral schade door storm Johannes. Volgens de politie zonder ernstige gevolgen. In de Amsterdamse buurt Floradorp zijn opnieuw branden gesticht op straat. Volgens de regionale omroep NH werden op meerdere kruispunten afval, containers en hout in brand gestoken. De brandweer spreekt van forse buitenbranden. Volgens de politie is er nog niemand aangehouden. Inwoners van de wijk zijn boos over het besluit van Amsterdam... om het vreugdevuur tijdens de jaarwisseling te verbieden. De brandweer zegt al jaren dat de traditie onverstandig en onveilig is. In Deurne in Noord-Brabant worden 162.000 vleeskuikens geruimd. Bij een pluimveebedrijf is de vogelgriep vastgesteld. Bedrijven in de buurt worden extra in de gaten gehouden door de inspectie. Gisteren werd de vogelgriep opnieuw gevonden bij een bedrijf in Limburg op 10 kilometer afstand. Het weer vannacht kan vooral in het oosten eh, nevel of mist ontstaan.